uur. Citydijkers met het NOS Journaal. Turkije heeft doelen van de Koerdische beweging PKK aangevallen in Noord-Irak... na de zelfmoordaanslag in Ankara gisterochtend. Die aanslag was opgeëist door de PKK. Een man blies zich op bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. Een andere aanvaller werd doodgeschoten. Turkije sprak meteen na de aanslag al van een terreurdaad. Het land beschouwt de PKK als een terroristische organisatie. In Mexico is het dak van een kerk ingestort. Er was een doopdienst bezig toen het dak en enkele muren het begaven. Zo'n 30 mensen zijn onder de puin terechtgekomen. Volgens Mexicaanse media zijn zeker zeven van hen om het leven gekomen. Tien anderen zijn gewond onder de puin vandaan gehaald. Reddingswerkers zoeken nog naar de andere onder de blokstukken van de kerk in Mexico. Het aantal au pairs in Nederland is flink gestegen. Steeds meer ouders kiezen ervoor. Vermoedelijk vanwege de lange wachtlijsten in de kinderopvang. In 2018 kwamen zo'n 1400 au -pairs van buiten de EU naar Nederland. Afgelopen jaar waren dat er ruim 1600. De meeste au -pairs komen uit de Filipijnen, gevolgd door Zuid-Afrika en Brazilië. De ontslagen technisch directeur van Ajax, Sven Mislintad, heeft de club excuses aangeboden. Volgens bronnen heeft hij aan de top gezegd dat het hem spijt dat hij zakelijke belangen rond de transfer van een speler niet had gemeld. Wislintat kwam in opspraak nadat hij op de slotdag van de transferperiode... een speler had gekocht via een Duits waarnemerskantoor. Dat had aandelen in het privébedrijf van Mislintat. Ajax was er niet van op de hoogte en is een onafhankelijk onderzoek gestart.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 Was ze niet te klein en al hebben ze niet dat ze kraaien is de rijkdom van het veld. Het dier haast 1500, een is gevaar. Ze boeren de toenden, ze bleven Sometimes you want We must be working for the skin trade.